7 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Vanwege een grote corona-uitbraak in een slachthuis in Duitsland... moeten 7000 mensen in quarantaine. Het gaat onder meer om medewerkers van de fabriek... en mensen die onlangs op het bedrijfsterrein zijn geweest. In de slachterij in noord westfalen zijn 657 medewerkers... positief getest op het virus. Van een paar honderd anderen is de uitslag nog niet bekend. Het bedrijf moet zijn werkzaamheden van de lokale autoriteiten... zoveel mogelijk stilleggen. Ook gaan morgen alle scholen en kinderdagverblijven in de regio dicht... De regionale bestuurder wijt de uitbraak aan het openen van de grenzen begin deze maand met Polen en Tsjechië. Oost-Europese werknemers zouden na familiebezoek daar besmet zijn geraakt. Nieuwe aankopen van een potentieel coronavaccin voor Nederland... worden voortaan door de Europese Commissie gedaan. Afgelopen weekend sloot Nederland nog met Duitsland, Frankrijk en Italië... samen een overeenkomst met een farmaceut... voor afname van een potentieel vaccin. Zo'n afzonderlijke deal zullen de vier niet opnieuw sluiten. Wel blijven ze samenwerken om de eerste aankoop in goede banen te leiden. Er komen in Nederland geen tijdelijke pretparken met kermisattracties... zoals die wel in Duitsland worden opgebouwd. Volgens de Nederlandse Kermisbond zou dat een grote financiële aanslag zijn voor de branche. Kermissen mogen tot 1 september niet open vanwege de coronamaatregelen. Vorige week demonstreerden exploitanten in Den Haag tegen dat verbod. Vandaag diende er een kort geding tegen de staat. Daar werd besloten om een eventuele versoepeling van de maatregelen eerst af te wachten. Als die er volgende week niet is, dan doet de rechter alsnog uitspraak. Het internationale tennis begint weer in augustus. De vrouwen op 3 augustus in Palermo, de mannen op 14 augustus in Washington. Op de herziene kalender zijn twee Grand Slams overgebleven. De US Open begint op 31 augustus zonder publiek en Roland Garros eind september. Het weer wisselend bewolkt met in het zuiden kans op stevige regen- en onweersbuien. Die trekken vanavond en vannacht naar het midden van het land. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen is het bewolkt, is er ook nog kans op een enkele bui...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 Wel. Nee, niet serieus Het is echt mijn dag niet. Serieus niet. Echt Wel. Nee, echt niet. Mijn dag. Wel. Het is mijn dag. Oh, mama. Echt hartstikke lachen. Ze zeggen als je gaat vergeet me niet Ik moet lachen en zeg zeker niet Ik ben weg van jou Ze nemen mij nooit weg van jou het is al laat en ik hoor je praat weer in jezelf Vroeger had je mij voor deze dingen wakker gepeld Nu lig ik hier bij jou En zeg wat is er nou Het is twee uur s'nachts en ik zie je valt langzaam in slaap Als jij een ander was, was dat denk ik al klaar Maar dat je mij versterkt Dat is waarom het werkt Hou me vast en laat me maar zorgen maken Morgen weer vast weer mezelf Ze zegt maar als je gaat vergeet me niet Ik moet lachen en zeg zeker niet Ik ben weg van jou Ze nemen mij dan weg van jou En in me als je het opvlopt, dan geeft het niet Als ik domme dingen zeg ik meen het niet Ik ben weg van is eigenlijk wel gek dat je onzeker kan zijn Maar ik beloof je dat ik luister, je moet weten dat wij We blijven echt wel staan Voel jij toch ook wel aan?